strengere sancties moeten komen op het negeren van het stadionverbod. De Syrische hulporganisatie Halve maand doodgeschoten. Het is voor het eerst sinds het verzet tegen president Assad dat een lid van de zusterorganisatie van het Rode Kruis is omgebracht. Slachtoffer kwam uit Damascus toen zijn auto onder vuur werd genomen. Het is nog onduidelijk wie de aanslag heeft gepleegd. Op zeker 164 middelbare scholen wordt morgen geen les gegeven omdat de docenten staken. Algemene Onderwijsbond verwacht een groot deel van de stakers morgen op een landelijke manifestatie in de jaarbeurs in Utrecht. De leraren zijn tegen een verhoging van het aantal lesuren. En ook protesteren ze tegen de bevriezing van hun salarissen en de bezuinigingen op het passend onderwijs. En in Den Haag is afscheid genomen van vicepresident Jane Quinning van de Raad van State. Volgende week wordt hij opgevolgd door oud-minister Donner. Premier Rutte noemde Jane Quinning de grote stille knecht... vanwege zijn vele advieswerk achter de schermen en zijn passie voor de publieke zaak. Rutte sprak hem toe tijdens een buitengewone vergadering van de Raad van State... die voor de gelegenheid werd geleid door de koningin, die president is van de Raad. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. Temperatuur rond het vriespunt in Groningen. Een graad of 5 aan de Zeeuwse kust. Morgen is het bewolkt en regenachtig en het wordt dan een graad of zes.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 A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft 5. A15 Europort richting Rotterdam tussen Spijkenissen en Knopend Vaanplein 8. A15 Rotterdam richting Europort voor Spijkenissen 5. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam Centrum 5 kilometer. Richting Hoek van Holland tussen Knopend Gouwen en Nierkerk aan de IJssel.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 Nou, die kent u misschien wel van Herman Lammersmeijer, want eh, dat is de voorman van die formatie. En in Duitsland is hij wereldberoemd hoor. Deze dame heeft het even mogen proberen om een carrière te maken in de country scene daar in Amerika. Niet helemaal gelukt voor Kippy Brandon. Daddy's Little Girl. Daddy, take me with you. promise I'll be good. Daddy, this is next time. And Mama said I could. Sitting in the front seat, riding downtown. for an ice cream cone, I'd wrap him up talk about the past He tries to give me money And I try and give it back He's a book of advice More than I I'd Be With You, zo heet de cd die uitgebracht werd in 1997 van Kippy Brennan. En dit was Daddy's Little Girl. Dit is door de zanger zelf geschreven, James House. Days Gone By, zo noemt hij de cd en hij doet Anything For Love. Het is wel een bekend melodietje hoor. Buried in weeds and dust Stole some fixed My old truck was ready for the road They flipped a coin at the interstate And had a dream that wouldn't wait God only knew how far they'd go Cheat the cards in Reno Hide out in Santa Fe Make a run to Mexico, strike gold in LA on their way. and died. They lived in a pay-by-day motel. He took a job driving long haul trips. She danced all night for tips. They kept their hopes in a wishing well. A white picket fence. They all Please. dancing bekend melodietje. Ligt op het puntje van mijn tong, zeg ze dan wel eens. En ik kan er niet echt op komen. Mocht ik het nog eh, ontdekken in deze uitzending, dan zal ik het u beslist vertellen hoor. Dit is anders zo'n rocker, Alan Jackson. Everything I Love is ook de titel van een cd die uitkwam in 1998 alweer. Coffee keeps me up and I can't sleep. When I drink too much then I can't Losing you has led me to believe Everything I love is killing me Everything I love is killing me Cigarettes, Jack Daniels and caffeine I made a big mistake Thinking you're a habit I can break well, I'm addicted to you now, I see Everything I love is killing me Everything I love is killing cigarettes, Jack Daniels and caffeine And that's the way you're turning out to be Everything I love, I'm gonna have to give up Cause everything I love is killing me Oh, everything I love I'm gonna have everything I love is killing me. Everything I Love Is Killing Me. Oftewel, alles wat ik lekker vind, zoals sigaretten, whisky, koffie. Om een beter leven te krijgen, om een gezonder leven te krijgen, zal ik dat allemaal moeten opzeggen. Al dus deze Alan Jackson. En dit is weer zo'n mooi country nummer hoor. James Trout, hij heeft het geproduceerd. En Tracy Lawrence heeft het geschreven en zingt het zelf. Let eens op de tekst. Where my mama sat on that old swing with her crochet. was where Granddaddy taught me how to cuss and how to pray. It was where we made our own ice cream those sultry summer nights. Where the bulldog had her puppies and us brothers had our fights. There were many nights I'd sit right there and look out at the stars. Through the sound of a distant whippoorwill or the hum of a passing car was where I first got up the nerve to steal me my first kiss. And it was where I learned to play guitar. toes I've shelled more than my share Lightning bugs zit zo even op die website te kijken van die Tim McGraw. Maar dat is een man die toch heel veel cd's heeft uitgebracht. Ik tel er zo al 14 en daarnaast heeft hij ook nog een aantal awards gewonnen. Heeft eh, talloze nummer 1 hits gehad daar in Amerika. Een niet, eh, ja, hoe moet, je dat, eh, hoe moet je zo iemand noemen? Onsuccesvol persoon, hè? En als je dan kijkt naar de cd's van Daryl Singletary, heeft er ook een aantal, hoor. En die heeft ook een prachtige stem. She'd come home 6 a.m. Tell me she'd been out with friends And I let her lie I let her lie And in the glare of the morning sun She swore I was her only one And I let her lie let her lie Cause the truth was too hard to handle And I couldn't bear to lose that girl We were that small town Every night She confessed her sins But she vowed to never cheat again And I let her lie I let her lie Though she tried, Lord, she could not change And I only have myself to blame I let her lie I let her lie Cause the truth was too hard to handle And I couldn't bear to lose that girl We were said she was sound asleep on our double bed, and I let her lie. I let her lie. I let her lie. Woody Allen for a Nothing lasts forever, honey. I got news. Whoever said that never got the blues from you. This cloud I'm under looks like it's gonna stay. The thunder's gonna roll forever and a day. is such a long, long time I tell myself again that I just can't swim This river of regret that I'm drowning in Left me with this feeling that I just can't shake My spirit's gonna sink forever zo'n instinker. En dan denk je van hij is afgelopen, dan beginnen ze opnieuw. En dan denk je van er zal er nog maar eentje achteraan komen. En dan stoppen ze echt. Bob en Mike Delevante. Beter luisterend naar de naam de Delevantes. Pocket Full of Diamonds is door hen zelf geschreven. Het is ook de titeltrack van een cd uit 1995. Grabbed his cart, punched on out, just about nine o'clock. Ran out the door and into the parking lot. Chevrolet Apache truck Left a little rubber at Sears and Roebuck Downshifted past a Camaro Made a left at the light Headed down the boulevard Headed for Friday night Singing Pocket full of diamonds Pocket full of diamonds can't you see? Well, all I got is all you need. Hit the brakes up on the curb, he leaned into the horn. Mary shouted, "I'll ah, be right down from the window on the second floor. Well, Mama yelled, get home early, I don't care if it's Friday night. She ran down the walk laughing, we'll be home before it's late. Get it off to the Palomino, the best jukebox around. forget about the last five days and get a little loud. Pocket full of diamonds, pocket full of diamonds, and wings on both my heels. Close your eyes, make a wish, count on up three, yeah, open up. Now can't you see? Well, all I got is all you laughed right out loud as he tossed it into the wind. Up above, in the sky, strings of party lights. Old Hank Ballard, bless his soul, made him dance that night. Well, ain't it funny, Yeah, what a lark, how far you can go. When you got a pocket full of diamonds, the world is made of gold. Pocket full of diamonds, pocket full of diamonds. bottom three. Yeah, mom, how can't you see? Well, all I got is all you need. Pocket full of diamonds, pocket full of diamonds, and wings on both of my heels. Lose your eyes, make a wish, count on the three. Yeah, little baby, now you and me we will go dancing barefoot through. dame waar ik eh, zo ongeveer alle LP's van heb gehad. En daarna alle CD's van ben gaan verzamelen is Reba McIntyre. Het is eh, zo een van mijn enigste all-time favorites geloof ik. Ja, ja, er zijn er nog wel een paar, maar deze dame vind ik gewoon goed zingen. My ¡Gracias! Eh, Mickey de Boer, Ine Masseurs, Berry Masseurs, Ruud Hermans, Ad Masseurs en Tom Masseurs, dan weet u dat ik het heb over de Tumbleweeds van weer jaren geleden. Ik kreeg een verzoek van eh, meneer Verhulst en die zei van, kun je eens wat nummers draaien van die formatie? Want ik ben al zo lang op zoek naar een aantal nummers en ik kan ze maar gewoon niet gevonden krijgen. En toen zei ik van, och, waarom dan niet hè? Ik heb vier cd's van de Tumbleweeds in mijn bezit uit uh, 74, 77, 79 en ook 74. Ik ga ze van alle vier een stukje draaien. Hickory Wing onder andere. En daar was eh, Ruud Hermans nog bij. Hij heeft met de Tumbleweeds eh, twee eh, cd's opgenomen, twee LP's opgenomen toen dat tijd. En ja, er zijn nummers die gewoon niet kunnen ontbreken op zo'n cd, hè? You're tired of wearing the same old fancy clothes. You need a few more I said goodbye, Bob. can send my mail to the local loser's hall. Sam, going back to the hard times where I find some peace So I'm going back to the hard times. Rocky Top die heeft het geschreven en zij hebben het dus, eh, de Tumbleweeds hebben het dus uitgebracht in 1977 eh, om eh, precies te zijn. Eén nummer wat, ja, wat ze misschien wel duizend keer, misschien wel 2000 keer tegen horen hebben moeten brengen op het podium. Ruud Hermans, ik ken hem heel goed, die zegt zo wel eens van... regelmatig als ik op het podium sta, nog steeds hoor. that It's that is uit eh, de tijd dat het nog modern was om heel veel echo te gebruiken, stemmen te dubbelen. Dat was in de tijd van de Tumbleweeds. En dit is dan weer wat eh, moderner hoor. Heaven Bound, I'm Ready. De titeltrack van een cd die uitkwam in 1995 alweer. En dat allemaal van de formatie Shenandoah. Another day, it's the same old grind. A tired It's like an Flint, een van de mensen van de formatie Shenandoah, die heeft het geschreven. En ze hebben er eh, hoge ogen mee gescoord in de top 40, noem het maar, van de country scene daar in Amerika. Een dame die een moeilijke tijd achter de rug heeft, want sinds november was haar vader ziek. En de afgelopen week is hij overleden. Ik heb het over Ilse de Lange. darkness takes the is ook zo'n eh, prachtig nummer waar u vooral moet letten op de tekst van het liedje. At a crowded restaurant way across town, he waited impatiently.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 Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. In het Rotterdamse ziekenhuis zijn zeker drie patiënten overleden als gevolg van de besmetting en bij tien andere sterfgevallen speelt de Klebsiella bacterie mogelijk een rol. De inspectie vindt dat drie microbiologen hoofdverantwoordelijk zijn en begint een zaak tegen hen voor de tuchtrechter. Het OM bekijkt of er een strafrechtelijk onderzoek moet komen. De overheid moet 166 miljoen euro apart zetten om verliezen bij de Nederlandse spoorwegen af te dekken, zoals bij de hoge snelheidslijn. Dat staat in een nog vertrouwelijk rapport van het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer, dat de NOS heeft kunnen inzien. Minister Schultz had de tegenvaller al gemeld,